worden de Nederlandse ontwikkelingsprogramma's daar zoveel mogelijk voortgezet. Dat heeft minister Koenders gezegd na afloop van een driedaags bezoek aan Afghanistan. Hij sprak daar onder meer met hulporganisaties en vertegenwoordigers van de Afghaanse regering. Volgens Koenders is er in Oeruzkan de laatste drie jaar veel verbeterd. Zo zijn er veel scholen gebouwd en is de gezondheidszorg verbeterd. Koenders maakt voortzetting van de hulp wel afhankelijk van de opstelling van de Afghaanse regering. Die moet hard optreden tegen corrupte ambtenaren en zelf ook schone handen hebben. De Nederlandse missie in Oeruzkan loopt eind volgend jaar af. Politie en justitie gaan jacht maken op bendes die handelen in softdrugs. Ze worden net zo hard aangepakt als harddrugsbendes. Volgens justitie zijn de handelaren in softdrugs vaak zware criminelen... die ook handelen in harddrugs en vuurwapens... en zich ook schuldig maken aan mensenhandel. 90% van de wiet gaat naar het buitenland. Het is een groeiende exportbranche waarmee enorme bedragen worden verdiend. De koffieshophouders zetten vraagtekens bij de aanpak van hennepteelt als zware criminaliteit... Zij vinden dat eerst de aanvoer van softdrugs naar de coffeeshops goed moet worden geregeld, bijvoorbeeld met een vergunningenstelsel. Daarna kunnen de illegale telers hard worden aangepakt, zeggen de coffeeshophouders. Minister Ter Horst is bezig om de beloningen van korpschefs bij de politie centraal te regelen. Verschillen tussen de regio's moeten verdwijnen. De korpschefs mogen ook niet meer verdienen dan de balken in de norm. De minister reageert op onderzoek van RTL Nieuws Waaruit blijkt dat korpschefs naast hun salaris soms riante vergoedingen krijgen voor onder meer piketdiensten en woonkosten. Ter Horst zegt dat ze is geschrokken van het declaratiegedrag van de politietop en dat de veel gedeclareerde kosten moeten worden terugbetaald. Het weer, er is kans op mist. Het is een graad of drie en aan de grond ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe even zon en dan wordt het een graad of zeven.